We wisten al dat ze een zo gewoon mogelijk studentenleven wil, vertelt verslaggever Josephine Trey. Ze wil eh, lid worden van het koor. Ze wil in een huis wonen met andere eh, studenten. Eh, voor de rest is het natuurlijk allemaal privé. net zoals bij haar vader en bij haar oma. Weet je al dat ze gewoon ook feest kunnen vieren en alles. Dat dat echt wel een beetje Ehm, privé blijft. Ze heeft ook gezegd dat ze haar master in het buitenland wil doen... omdat ze graag nog eh, twee jaar buiten Nederland eh, wil wonen. En haar bachelor in Nederland. En dat gaat ze dus nu ook doen ehm, in Amsterdam aan de UvA. In Nepal worden steeds meer lichamen gevonden na de vliegtuigcrash van gisteren. Het toestel stortte neer in het Himalaya-gebergte. Op dat moment zaten 19 passagiers en drie bemanningsleden aan boord. 20 van hen zijn nu gevonden. Hoe de crash kon gebeuren weten we nog niet. Darter Michael van Gerben verschijnt voorlopig niet aan de okkie. Hij wordt geopereerd aan zijn rechterpols, zijn werparm. Van Gerben heeft last van het carpale tunnelsyndroom. Daardoor heeft hij vaak een tintelend gevoel in zijn arm. Mighty Mike mist door de operatie twee toernooien. Hij hoopt in juli weer op het podium te staan. En het is een superspannende dag voor veel chef-koks. De Michelinsterren zijn net uitgedeeld. Joran van restaurant De Juwelier kreeg een prijs voor beste jonge chef van ons land. Hij vertelt zelf even wat het geheim is. Nou ja, we proberen wel een hele ja, losse, ongedwongen sfeer neer te zetten in het restaurant. Ehm, maar verder niet te veel etiketten, te veel poespas. Zo is het eten ook. Gewoon ja. mooi product, goede saus. En, eh, that's gewoon lekker. ja, gewoon lekker. En direct daarna moest hij nog een keer naar het podium. Het restaurant waar hij kookt heeft voor het eerst een ster te pakken. Het is wel een hele hoop in één keer. Maar ja, eh, dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Je valt echt op. Dus je hebt een ster. Gefeliciteerd. Hartstikke bedankt. Het weer, af en toe zon, maar in het midden en noorden ook wat buien bij 15 graden. Morgen eerst droog met wat zon, later weer buien, mogelijk met onweer. En het wordt dan 17 tot 20 graden.